Bonenbakker met het NOS Journaal. NSC-kamerlid Diederik Boomsma stapt over naar JA21. Hij komt op plek 6 op de kandidatenlijst te staan. Boomsma had zich kandidaat gesteld om lijsttrekker van NSC te worden, maar dat werd Eddy van Heijem. Nu Boomsma lid wordt van JA21 geeft hij zijn kamerzetel terug aan NSC. Eerder stapte oud-PVV-staatssecretaris Ingrid Koenradi al over naar JA21. Zij krijgt op de kandidatenlijst de derde plek... achter oprichters Joost Eertmans en Annabel Nanninga. In Alaska zijn demonstranten de straat op gegaan om hun steun uit te spreken voor Oekraïne. Ze hebben zich onder meer opgesteld langs de weg richting de stad Anchorage... waar vandaag de ontmoeting gepland staat tussen de presidenten Trump en Poetin. De eerste Russische delegatieleden zijn inmiddels in Alaska aangekomen. Onder hen zou minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zijn. Trump zei gisteren dat hij er vertrouwen in heeft dat Poetin een deal wil sluiten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar hij zei ook dat er 25% kans is dat de ontmoeting niets oplevert. In Roosendaal is een verkeersruzie gisteravond uitgelopen op een steekpartij. Daarbij raakte een man gewond. Er werd een traumahelikopter opgeroepen. De man ligt nu in een ziekenhuis in Rotterdam. Waar de verkeersruzie in Roosendaal over ging is niet bekend. De dader is in zijn auto weggereden. De politie is naar hem op zoek. FC Utrecht doet voor het eerst in 15 jaar mee aan een Europees hoofdtoernooi. Met een 2-1 overwinning op het Zwitserse Servet plaatsten de Utrechters zich voor de play-offs voor de Europa League. Als ze die verliezen gaan ze verder in de Conference League. AZ heeft zich geplaatst voor de play-offs voor de Conference League na een 1-0 overwinning in Liechtenstein op FC Vaduz. Het weer. De dag begint hier en daar mistig. Verder veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan de kust tot 31 in Limburg.